Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een Greenpeace-activist die vastzit in Rusland... vraagt koning Willem-Alexander in een brief om hulp. Ze hoopt dat de koning haar situatie bespreekt met de Russische autoriteiten... tijdens een bezoek aan het land volgende week. Dan is de afsluiting van het nederland rusland jaar. De activiste zit samen met bijna 30 andere opvarenden van de Arctic Sunrise... al bijna anderhalve maand vast... De Amerikaanse minister Kerry vindt dat de veiligheidsdienst NSC soms te ver ging met het afluisteren en aftappen van informatie. Hij zegt dat spionagepraktijken op de automatische piloot gebeurden zonder dat iemand bij het Witte Huis ervan af wist. Hij denkt dat sommige activiteiten van de NSC daarom zullen verdwijnen. Kerry hoopt op deze manier het vertrouwen te herstellen tussen de VS en Europese leiders. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw cultuurpaleis. De stad wil er maximaal 181 miljoen euro voor uittrekken. Het gebouw wordt in 2018 het onderkomen van het Nederlands Danstheater... het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor moeten wel gebouwen worden gesloopt. Tegenstanders van het Spuiforum vinden het miljoenenproject geldverspilling. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie... Het geld komt vrij vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt tussen de regering en oppositiepartijen. Filmmakers krijgen financieel voordeel als ze hun geld in Nederland uitgeven. Zo moet worden voorkomen dat producenten naar het buitenland vertrekken. De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden veranderd in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten. Volgens de partij is Brabant een vertrouwde naam die beter past bij de Brabantse identiteit dan Noord-Brabant. Het weer de komende uren buien in het westen, noordwesten en later ook in het midden en noorden van het land. Het wordt 12 tot 14 graden. In het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen 5 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag bij Rijswijk 2 kilometer. Op de A7 Horen-Zaandam voor de afrit Zaandijk 2. A8 Zaandam-Amsterdam tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein 4. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp 5. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Verder een file op de N57 vanaf de Brouwersdam naar Rotterdam... voor de aansluiting met de A15 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 there be no doubt. Call on the north wind to come on out. And then cupped his hands so proudly to shout La di da di da di da. They bore too much fruit, charmed by the wayside. There's no dispute. Then shedding leaves, they don't give a hoot. La di da, di da di da, tis autumn. Then the birds get to. Chirp about the weather. And making their decision with birdie-like precision, they turn about and make a beeline to the south. is no crime. Just ask the birds or the bees or old Father Time. It's just to help that old Mercury climb. La di da di da di dum, tis autumn. Boo do do do do do. together. as the birds and the bees or old Father Time. It's just to help that Mercury climb. La di da, di da di da. La di da di da di da. goedemorgen bij CFM Jazz. Welkom in dit, ehm, in dit eh, heerlijke weer. Ik hoop dat iedereen nog even extra uitgeslapen heeft. En ehm, ja, we hebben twee heerlijke nummertjes, twee heerlijke uurtjes met eh, muziek voor u. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben hier samen vandaag met Auko Beuveling. Alco heeft het eerste nummer uitgekozen en we gaan nu naar het ehm, tweede nummer. Auko, ja, het tweede nummer is van eh, Kyle eh, Eastwood. Een eh, bekende zoon van Clint Eastwood. En hij is een fenomenaal bassist. En hij heeft een prachtige cd opgenomen. Songs from the Chateau. En daarvan het nummer Apparatief. geluisterd naar Jotam Miraf. Jotam Miraf is een Israëlische gitarist. En ehm, is eigenlijk een, eh, een eh, ja, nieuwe ster aan het firmament. Hij speelt samen met Aaron eh, Goldberg, Christian McBride, Gregory Hutchinson. En um, een speciale gast Roy Hargrove ook op dit, dit album. Het album heet Resonance, is uit 2010 en het nummer wat u hoorde is Miraf volgende nummer wat voor u klaar staat is van bekende zanger Johnny Hartman. Johnny Hartman is een, zanger die in 1929 geboren is. Die heel veel eh, muziek gemaakt heeft. Die gespeeld heeft met Earl Hines, Dizzy Gillespie, Earl Gardner. Een fameuze cd gemaakt heeft met John Coltrane. Maar het grappige is, veel van zijn muziek is gebruikt in de film The Bridges of Madison County. En uit die film wil ik iets laten horen. Want dit heeft geleid tot weer een verkoop van zijn muziek. Het nummer For All We Know From van de cd Once in Every Life. and my heart will be in it for we know this may only be a dream we come we go not het specifieke geluid misschien al lang herkend. Dat was namelijk Lester Young. Hij speelde samen met Roy Eldridge en Harry Sweet Edison... het nummer Please Don't Talk About Me When I'm Gone. En dat komt van het album Laughing To Keep Crying. Harry Sweet Edison is ehm, zijn collega uit het tijdperk van Count Basie. Daarin hebben ze namelijk alle twee samen gespeeld en... Ehm, ja, daar, eh, dat hebben ze daarna voortgezet. Want eh, zowel Lester Young als Harry Sweets Edison... hebben natuurlijk Count Basie verlaten op een gegeven moment... om voor zichzelf gaan spelen. En ehm, dat heeft onder andere geresulteerd in deze samenwerking uit 1958. Verder hoorde u nog eh, in dit album Hank Jones, Herb Ellis... George Duvivier en Mickey Sheen... geluisterd naar het nummer van Miles, Miles Davis... uit de film Ascenseur pour Échafaud. Eh, dat is eh, een, film noir en dat is natuurlijk fantastische muziek. Miles Davis is toen naar Parijs gegaan. heeft met een aantal Parijse muzikanten eh, de muziek bij deze film gemaakt. praten we over 1957... En ik zag laatst dat al deze muziek, dus ook de tracks die niet op de LP gekomen zijn, op een cd zijn uitgebracht. Een cd uit 1988, waar werkelijk alles op staat. Prachtig ja, dat iets, tijd voor iets heel anders. U heeft het misschien wel eens gezien op televisie... of u heeft misschien wel eens over gelezen. Er is een meisje van een jaar of twaalf. Echt een wonderkind. Haar naam is Emily Beer. Heeft al twee keer op het Montreux Jazz Festival gespeeld. Heeft in de Hollywood Bowl gespeeld. En zij, ja, zij kan fantastisch piano spelen. Je gelooft het niet. Twaalf jaar, zes cd's gemaakt. En nu deze top cd, Diversity. Van deze cd het nummer Jazz Angles. geluisterd naar Art Pepper van het album The Young Art Pepper... with Stan Kenton en Shorty Rogers. Art Pepper, een van mijn favoriete artiesten... maar nu in, samen met Stan Kenton en Shorty Rogers. Shorty Rogers is misschien eh, voor veel mensen een eh, niet al te bekende. Hij is um, een van de, ja, van de grondleggers van wat ze noemen de West Coast Jazz. De jazz die aan de westkust van Amerika werd gespeeld. Hij speelt zelf de trompet en uh, flugelhorn... En is ook een, ehm, is, was een, eh, een veelgevraagde composer. Hij arrangeerde heel veel. Hij heeft eh, veel met Woody Herman samengewerkt. En eh, heeft daarna een, een hele tijd zijn eigen band gehad. En zijn eigen nummers gedraaid. gespeeld natuurlijk. En daarin heeft Art Pepper ook een fixe aantal optredens gemaakt. Ja, en dan nu op deze stormachtige dag. Totaal iets anders. We gaan luisteren naar het nummer van Le Primitif du Futur... Ménage à Trois, Spooky sketch En uh, eh, luistert u vooral naar alle instrumenten. Zeer de moeite waard. two, three, four. pray for. nou, dat is nou voor zich, dat is nou voor zich, dat is nou voor zich, dat is nou voor zich, now we're gonna rip a little bit about Oh, tell the dudes to burn another hour Oh, I don't blame you Levanta o dedo, 根得不能。 Le Primitif du Futur. Een hele bijzondere groep. Eh, in deze groep, eh, die eigenlijk geleid wordt door Dominique Kravic, een gitarist... speelt ook onze Nederlandse Velofsky vaak mee op banjo. En deze groep wordt ook vaak... Eh, Robert Crump, een bekende striptekenaar... die prachtige hoezen voor deze band altijd maakt... die speelt soms ook nog de banjo mee. En dan nu tijd voor Cat Edmondson... van de CD die in 2012 is uitgekomen, Way Down Low, het nummer Champagne, I Never Drink Again. I'm never gonna drink again At least not with the fire celebration, offering libation from the Appalachian. I couldn't resist one little kiss, but now the backache thrill is gone. It's not bubbles get a hold of me. Taking the equation of the fermentation and a cool persuasion, I got no hope. I'm such a dope in wine history.